Welcome to the strange world of shortwave. Intersound Radio. Welcome to the strange world of shortwave. Intersound Radio. TV. In, in, Intersound, where the sound sounds so much easier. Welkom luisteraars, waar ook ter wereld. Dit is Intersound Radio, on the shortwave of course. En we gaan je even laten schokken dit komende uur met Ferry doet het anders. Intersound Radio wishes you a Merry Christmas. Even mijn voorganger natuurlijk bedanken voor het geweldige uur met fantastische muziek hier op de Korte Golf bij Inter Sound Radio. Mijn naam is Ferry de Nartog en Ferry doet het anders. Zo heet de show voor eh, het komende uurtje met wat hele aparte en mooie muziekjes. Soms herkenbaar en soms helemaal niet herkenbaar, maar wel prachtig mooi. We gaan niet te veel praten, de muziek gaat het werk doen vandaag. Hier is uit 1979 Sticks and Blue Color Man. Ferry doet het anders show, zo kunnen we het noemen. Maar we kunnen het ook wel een 70 show noemen. Want alle muziek die je hoort, die komt uit de 70 jaren dit uur in de Ferry Goes Anders Show. Dit was een opname van Styx met Blue Collar Man uit 1979. Hi, come in, welcome. We can be hosted. Ik beachte dat het een... Het Welcome to the strange world of shortwave. sound radio. a lot. TV. In, in, sound where the sound sounds so much easier. listen to veel werk uit de tipparade van de jaren 70 hoor. Dit waren de magische lantaarnen, oftewel de Magic Lanterns met One Night Stand. En het is gewoon verschrikkelijk leuk om dit terug te horen. En zeker om het dan ook nog eens een keer uit te zenden op de korte golf. Welkom Amerika, welkom Canada, welkom Russia. This is Intersound Radio. Intersound Radio. with Intersound Radio. 1970 voor de Rattles en de Wits. Ja, schitterend, prachtig, allemachtig natuurlijk hier op de korte golf bij Internet Sound Radio. Ach, ach, ach, ach, ach, dit is zo prachtig, allemachtig. Glamrock van de Sweet is hier uit 1900 en pak een beet 75. En Love is like oxygen. music hier on Internet Sound Radio. Yes, uh, je hoorde de suite natuurlijk. Eh, er is ook een hele lange uitvoering, maar dan komt al die andere mooie muziek hier niet aan bod in de Ferry Doet Het Anders jou hier. Tussen kerst en oud en nieuw, verschrikkelijke mooie muziek. Intersound Radio wishes you a Merry Christmas. We gaan naar 1971 toe met Lucifer's Friend. Hier is Ride the Sky. Dat de antenne het allemaal wel uit, jongens. <laughs> Lucifer's Friends met Riders' Sky uit 1971 hier in Ferry Do It Anders. Ja, we hebben er alweer 20 minuutjes op zitten. Het gaat ontzettend hard met al die mooie, verschrikkelijke, goede muziek hier. We are Intersound Radio. Send your radio reports to Intersound Radio at hotmail.com. Internet Sound Radio on Shortwave, of course. Je luisterde naar, eh, even kijken hoor het mijn Japan natuurlijk met Adolescent and Sex. En ik vind dat een plaatje wat een beetje tussen de glamrock en de punk inhangt. En dat klopt ook wel vanwege het jaartal 1979. Je luistert naar de Ferry is Anders Show. En we doen het gewoon even wat anders als anders, maar nu even een rustpuntje in de show. Na 1971 naar Crosby, Stills en Nash zonder Young... En het is allemaal getiteld Almost Cuts My Hair. Welkom bij Internet Sound Radio. Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it wasn't my way. But I didn't, and I wonder why. I feel like letting my freak be because I had the flu for Christmas. And I'm not feeling up to bar. It increases my paranoia. Like looking in my mirror and seeing a bully scar. But I'm not giving in an inch to fear. Yes, I pride myself. together. I'm gonna get down in that sunny southern weather. jou vandaag de alternatieve kerstmuziek in de vorm van Crosby, Stills en Nash. Zonder Jong konden ze het ook. Almost Cut My Hair. Het komt allemaal uit 1971. En het was eigenlijk een beetje een rustpuntje in de show, want we gaan gewoon weer lekker wat harder werk draaien hier op de Korte Golf. Ja, ja, ja, ja. Hier is uit 1971 ook alweer Jericho Jones en The Time Is Now. 1971 hard nodig dat de wereld zou veranderen en dat is nog steeds actueel helaas. Je hoorde Jericho Jones hier in de Ferry doet It Anders Show met The Time Is Now. We are InterSound Sound Radio. je zo'n playlist aan het samenstellen bent, om eh, zo eens een uurtje op die korte golf te draaien met wat alternatieve kerstmuziek, dan kan je hier natuurlijk eigenlijk niet omheen. Led Zeppelin uit 1971 en de Immigrant Song. We blijven lekker in 71. Heel veel muziek uit 71 vandaag. Hier is de Five Man Electric Band en het is allemaal getiteld Science. Welkom bij Intersound Radio on Shortwave. And the sign said, long haired freaky people need not apply. So I tucked my hair up under my hat and I went in to ask him why. He said, You look like a fire. the house. Hey, what gives you the right to put up a fence to keep me out or to keep more than supposed to be here. Sign said you got to have a membership card to get inside. baby het een feest voor herkenning voor je, al deze muziek die we dit uur draaien. Maar het kan ook zijn dat je denkt van die muziek heb ik nog nooit gehoord, maar ik vind het allemachtig prachtig. Ik hoop het in ieder geval. En Intersound Radio die draait ze allemaal voor je hier in de Very Do It Anders Show. Je hoorde uit 1971 de Five Man Electric Band met het nummer Science. Intersound Radio wishes you a Merry Christmas. Uh-huh. <laughs> music, Dutch music. Dat de rest van het uur zullen we besteden aan Nederlandse groepen. Niet Nederlandstalig, maar wel Nederlandse groepen. Dit was er eentje van. Henk de Nijf van de Jets, en ex-nummer 1 in de top 40 in 1975. En het is allemaal getiteld Stand the Gunman. En dat geldt ook voor deze. <laughs> Moet deze hebben natuurlijk. Ja, ja, er gaan er wel eens wat fout hier. Hier zijn de classics, ook al uit 1975. En het geweldige, allemachtige, prachtige of nummer Classic Lady. zeg, kwam dit groepje uit Limburg ergens vandaan. De classics uit 1975, zoals gezegd, met Russian Lady. Eh, trouwens, allemaal nog Nederlandse groepen draaien in dit uur. Dat zit er denk ik niet in, want het zijn allemaal nog een beetje korte plaatjes. Want we hebben al heel wat muziek voor je gedraaid. Want we zitten al aan nummertje 16 zijn we aan toegekomen. Op eh, mijn playlist, hè. ik heb het allemaal netjes opgeschreven voor je. We gaan naar Shocking Blue uit 1971. En een zin niet zo'n bekende, maar wel een hele mooie. Hier is Eve en de Apple. Oude sprookje, vertaald door Shocking Blue, Eve and the Apple. Jawel, prachtige muziek natuurlijk hier weer eens om terug te horen op Intersound Radio on Shortwave. witches, witches, come to me. I am your hunter. Can't you see? Come <laughs> and fly with me. and coming from the wood. Sounds like witches and they're up to no good. i sense black magic from miles away. Witch hunters come, I'll make you pay. I don't mind magician's tricks, but I can't stand your totes on sticks. Chicken's blood, you can't foretell, but I know. is Anders Show hebben we een beetje als rode draad heksenmuziek. Jawel, we hadden al eh, de Rattles met The Wits. En dit was Tall Ernie en de Shakers uit 1979 met Witches. En ik heb zo nog een paar plaatjes waar witches in de titel voorkomen. Zoals bijvoorbeeld, eh, die gaan we ook nog even draaien nu. van October Country and My Girlfriend is a Witch. Classic hits. Classic hits. And the best of today. Best of today. We are Into Sound Radio. gaat toch, neem je mee naar heksenmuziek hier in de Ferry Show op InterSound Radio. We naderen al aardig het einde van het uurtje met ondergetekende. En deze wil ik je niet onthouden hoor. Die is zo allemachtig prachtig. We hebben het hier over Jethro Tull uit 1970. En het heet allemaal The Witch Promise. kissed by a witch one night in the wood. And later insisted your feelings were true. The witch's promise was coming, believing he listened while laughing you flew. morning red, yellow, brown, all over the same. And the love you have found lay outside in the rain. Washed clean by the water, but nursing is pain. in as where fire Music on Intersound Radio on Shortwave. Je hoorde... Even kijken op mijn lijstje. Nou heb ik het verkeerde lijstje erbij gepakt. Oh, wacht, ik moet deze natuurlijk hebben. The Witch Promises van Jethro Tull. Wel bij hele bijzondere muziek. We gaan de laatste plaat draaien en daarna hebben we nog een stukje leuk tuintje voor je. Dit is heel erg mooi. Moet je maar eens gaan luisteren. Zeg, ik zou zeggen van deze kant heel erg bedankt voor het luisteren naar Ferry doet het anders show hier op Intersound Radio op Shortwave. En ik zou zeggen, graag bedankt voor het luisteren en tot een andere keer. Misschien wel licht. En dit is Lighthouse en One Fine Morning uit 1971. One fine morning, girl, I'll wake up, wipe the sleep from my eyes, go outside and feel the sunshine. Then I know I'll realize that as long as you love me, girl, we'll fly. See your face inside a cloud. See your smile inside a window. Hear your voice inside a crowd. Calling, come with me, baby, and we'll fly. outside and live our dreams. we buy candies made of stardust and little dolls dressed up in moonbeams. And everywhere we go, we'll laugh and sing. i kiss you morning, noon, and night. And all the universe will smile on us, cause they know that our love is finally right. Intersound Radio. Radio.